Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties veroordeelt de Israëlische aanvallen op het Nasser ziekenhuis vanochtend in de zuidelijke stad Gaan in Gaza. Hij spreekt van moorden die volgens hem aantonen hoeveel gevaar medisch personeel en journalisten lopen. Bij de bombardementen werden 20 mensen gedood, onder wie vijf journalisten. Artsen zonder Grenzen benadrukt dat het ziekenhuis het enige medisch centrum is in die omgeving dat nog functioneert. De Israëlische premier Netanyahu spreekt van een tragisch ongeluk en zegt dat er een onderzoek is ingesteld. De Nederlandse bank heeft een boete van ruim 2,6 miljoen euro opgelegd aan Bunk. Die online bank schoot volgens DNB tekort in het controleren op witwassen. Tussen 2020, 2021 en 2022 waren die controles niet op orde. Er waren vier verdachte transacties in deze periode. Bunk maakte daar wel melding van bij een waakhond... maar deed vervolgens geen verder onderzoek naar de verdachte klanten. De jongen van 15 die vorige week werd aangehouden in een vakantiepark in het Brabantse Westerhoven is voorlopig weer vrij. In het park kregen een groep uit Maarsen en een groep Israëlische toeristen ruzie. Daarmee ontstond een vechtpartij en raakten twee Israëliërs gewond. De politie zei eerst dat er geweld was gebruikt en dat er mogelijk sprake was van discriminatie. Het OM zegt nu dat er over en weer beschuldigingen zijn van discriminerende uitingen. Onafhankelijk onderzoek heeft dat nog niet bevestigd. In Leeuwarden en omgeving is de grote stroomstoring die vanmiddag begon nog niet voorbij. Een schip voert toen tegen hoogspanningskabels. Netbeheerder Tennet zegt dat het langer duurt om die schade te herstellen. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook bewolking. Het wordt 24 graden aan de kust tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog een aantal flinke files in Noord-Holland. Onder andere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knoop het Badhoevedorp en knoop het Velsen 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Diemen voor, voor Amsterdam Gaasperdam 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. van Raven Curls hoorde je. Een hele goede avond en welkom bij weer een aflevering van Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben van Rode. Links van mij, rechts van jullie. Mocht je via de webcam kijken, Marcel van Kuik. Yes. En goedenavond. All, uh, eh, dat jullie luisteren. En eh, good evening to all the people listening abroad. Welcome to Play It Loud Underground. This, uh, we talk Dutch all the time, but Dutch for you sounds like a little bit like death metal like, with that. <laughs> yeah. But uh, I'll do some English sometimes, but most of it is Dutch, and uh, you can uh, learn some Dutch today. Yeah. Ah, en ja, zijn. We, hebben, we, hebben, we hebben een heel leuk interview vandaag. Ja. We hebben, ik, ik ben zeer geëerd. We hebben een interview met Alle van Han uh, eh, van ja. Ja. Dus ja, daar heb ik heel oh. veel zin in. Ja, kan me voorstellen. Leuk man. Absoluut. Gaaf. Die komt later. Ja. Nu nog niet. Nee. Maar blijf luisteren. Sowieso. Hoe is het verder? Goed. Ja. Jij ook? Leuk weekend gehad? Ja. Absoluut. Zeker. Ja. Wat ik heb gedaan? Geen idee. Nee, het was een leuk weekend. Ja. Zeker. Relaxed. En een paar weekenden daarvoor was Stone Inch. Ja. Daar wil ik toch al over gehad, toch? Absoluut. Maar ik, ik, heb nog niet alles ervan gedraaid. Want daarvoor hadden we een andere uitzending. Ja. Met Nederlandse ja, klopt. Ook een aantal Stonehenge uh, bands eh, gedraaid sowieso. Dan hadden we een soort van mini-specialtje gehouden daarover. Klein specialtje, ja. Maar ik wil toch nog even de headliner gaan draaien. Ja. Dit nummer hebben ze niet gespeeld. Nee? Ik vind het geweldig. Nee, ik zei ah. boe. Nee. Ja, dat is jammer. Eh. Absoluut. en, te veel om, om te kunnen ook, draaien. Ook Zweeds. En daarna weer een Zweedse band. Die heb ik laatst net opnieuw ontdekt. Net opnieuw ontdekt. Nee. Pas geleden. Pas geleden ontdekt. Ja de band Jord Vest, oftewel gegrond. Ja, heb nooit van gehoord. Dus voor mij ook een nieuwe. Dus ga dat luisteren. Maar we beginnen met Dismember, met yes. Trent Killer. Oeh. heel abrupt. <laughs> Nou ja, dat is heel abrupt. <laughs> heel abrupt, ja. Gaat over in het volgende nummer, ja, precies. Je ja, dat, inderdaad. Ja, niet zo gelogen trouwens. Ze hebben eigenlijk op, op de cd eh, twee nummers. Ja. het eerste nummer bestaat uit vier delen. Ah, oké. Het tweede nummer. En dit nummer was et al daaraf hoor. Oftewel, ja. van Scherven. Ah, heb je ook allemaal opgezocht. <laughs> dat weet ik uit mijn hoofd. <laughs> dat weet je uit je hoofd. I'm, very good at Swedish. Ja, ik eh, merk het. the, <laughs> Swedish people who are listening are saying... no, nah, you're not pronouncing it right. Eh, exactly. I don't know. who cares? Van ons best. Zweden naar Noorwegen. Yes. En daar heb je de, ja, toch een van de grootste, wel bekendste... En voor de kijkers thuis, die kunnen het al zien, hè? Ja, kunnen het al zien? Ja, die kunnen de t-shirtjes zien. Oh ja. Die je aanneemt. het, eh, yes. Um, ja. Nou heb je Emperor. En die bestaat uit een aantal leden uiteraard. En dan heb je Dimo Borgir. En dan heb je Mayhem. Immortal. En dat zit allemaal in connectie met elkaar. Ja. Bijvoorbeeld Faust heb, komt van Torns Is naar Emperor gegaan in 92. En dan heb je bijvoorbeeld... Uh, Astrum joint Dimo Borgir. Hoeveel connecties denk jij dat er zijn tussen die bands? <laughs> Is allemaal geteld? Ja, er staan Emperor Immortal, Dimmelborgir, Arcturus, Ancient als grote namen. Uh Wat denk jij? geen idee. Ik denk wel uh, nou, 100, zoiets. 122. 122, nou, zou ik er nog niet heel veel en, en, dat is uit, nou, hoe lang heb ik deze CD al? True Kings of Mayhem. Ja, oh, echt, wel, vijf, lang oud. Dus er zullen inmiddels wel meer eh, connecties hebben. zijn. Ik denk wel eh, meer connecties. Ja, dat denk ik ook wel. Maar oh ja, Wauw. Dus dat, ik heb de cd nooit meer ergens gezien. En er staat een andere versie van het nummer Ancient Queen op. En daar ga je nu naar luisteren. Ik ken hem niet eens. Oh, we gaan naar luisteren. jaar. een de Duitse zo om Wie de nacht is je Warm zolang je het slag. Van Hilt hoorde je. Warm zolang het hart klopt. Ik ja. krijg het er warm van. Ja. ja. nou het is ook best warm inderdaad. Ja, dat is het ook zeker. Ja, de... En daarvoor hoorde je Emperor met Ancient Queen. En daar was onze vaste luisteraars uit eh, België heel blij mee. Ja, Hallo, leuk, bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren. We got uh, listeners from all over the world. Ja. Ik, uh, ja, dat. Ehm, het is bijna zover. Yeah. Oeh, oeh, spannend. We're gonna play the new single of Alpha Hanna now. Eh, de nieuwe single van Alpha Hanna. Ze hebben, ja, het is een losse single. Pluton Alpha. En daarna wanneer is gaan we de heer Frederik bellen. Uh-huh. En dan gaan we hem even aan de tand voelen. Yes. Wanneer komt dat nummer uit, Alex? man de Toet. Hè? Ja. Wanneer kwam dit nummer uit? Eh, een maand geleden. Ongeveer. maand geleden, oh, oké. Eh, was daar was hij ineens. Ja. ja. Toen oh. dacht ik, daar moet ik ze wat over vragen. Ja, dat gaan we ze ook doen. Dat gaan we ook doen. Luister hier naar. Het is niet echt black metal, het is niet echt death metal. Zeker geen death metal. Nee. ja. Waar is het in plaatsen? Ja. Het is gewoon lekker. Waar plaats je het in? Ja, precies. Ga er maar lekker naar luisteren en maak je eigen hokje. Precies. hier is Alpha Hanna met Pluton Alpha. You were listening to the new Alpha Hannah single, Pluton Alpha. And we have him on the line. Are you there, sir? Yes. Yes, I am. Yes. How are you doing? I'm doing fine, thank you. Great. You are fine too. Yes, we're speaking to Frederick from Alpha Hannah. I'm very honored to have you here on the on the show, and we got a couple of questions for you. Yeah, right. All right, Alpha Hanna from the, it's from uh, for the non-Swedish uh, speaking people. Can you say something about the name Alpha Hanna and what it means to you? Yeah, that that is actually one of the most common questions we we, we get. Uh, uh Alfa Hanna is of course meaning alpha male, and to some people it sounds a little bit provocative to have that name. Uh, but it's it's a name that just came to us, and uh, for me personally, and I think I can talk for the whole band. It's kind of if you if you get that name, you you have to live up to it. We, we want to. Uh, when we started the band, we were a new band. We wanted to claim our territory and and be the best. So it's kind of a, a inspiring name for us to always be be the best and the biggest and to be the leader. Yes. And what bands inspired you to start Alpha Hanna? Uh, I don't really think we had any band that actually inspired us. It was like more. Uh, for us, music is music, and good music is good music, and it's a lot of bands there doing good music, but it is also a lot of bands doing music maybe not that good or, <laughs> or not that uh, original or something. So we wanted to start a band that kind of made the music that we were missing and made it a little bit of dangerous and um, true again, like uh, we wanted it to. So that was more like what inspired us. Ah, yeah, you are original indeed, because I don't know any band who sounds like like you. And uh, most Alpha Hanna songs are in Swedish. Uh, some are in English. And how do you determine what language to use on a song? Uh, <laughs> Swedish is the, the, the language that we always use, and we uh, when we started, we said we want to sing in Swedish because it's it's, it's the language that uh, are our native, so it's easy for us to express in Swedish. But then uh, a couple of years in, we wanted to try to to sing in in, in English just to uh, many of, of our listeners couldn't understand the lyrics, so we <laughs> wanted them to get a little taste of <laughs> what, we were what you were singing about. about. Oh yeah. Yeah. So, but now we're back to Swedish again, and I think that's the the way it should be. It I I like it the most that way. So yeah, because the last album Vortit Arnu, if I pronounced right, is uh, totally yeah. in Swedish. Yes. Yes. <laughs> Some some some uh, uh, one song is actually in in in Finnish, and it's the guest vocalist on that uh, track that wrote that lyrics. So we have a little bit of Finnish on the latest album also. Yeah, because you have a, a lot of uh, famous guest vocalists uh, on albums. And is there any person you want to collaborate with in in the future? Um, a lot of artists actually uh, don't can I, I can't name any specific now. We we often when we get the guest singers on our album, it's people that we met somewhere, we played, or we got friends with. So uh, it's uh, more like a friendship. Uh, deal <laughs> to, to come and sing on our and and they always like our music and we always like their music, so it's kind of a mutual um, work together. We we want to work with people that we can support and we like, and and we like them to <laughs> be likewise, you know. So there will be uh, more guest singers. But maybe it, it, should be a surprise which one you're gonna. Have that is the best best thing, and, and don't spoil it maybe on the radio here. <laughs> <laughs> yeah, and and they are often performing with us live, and uh, that is always a surprise. You never know when you get <laughs> to one of our shows if, if there are going to be any guests uh, uh, with us live. Full of surprises. Yeah. Um, should be. Yeah, of course. That, that is the most, ah, oh, we're going to see that, and now you don't know, oh, maybe he's going to come, or maybe... Um, the when you when you write an, an, a new song, what what what is the, the the process you go to? Is the lyrics first, or is the, the music first, or? Uh, per, uh, the singer, is is doing almost all the lyrics, so he he he does the lyrics separately. Uh, sometimes he gets uh, the lyrics done and then we make the music, or sometimes we make the music first and then he, he add the lyrics. Uh, but the music is um, it's like a band process. We, we we get together, someone has something, and then we play, and then we we kind of very soon uh, get the feeling if it's right or wrong. So uh, we just start playing, and, and uh, when it's when it's right, it's right, and then we um, build some more on that, and, and uh, we have the the base of the song, and then we record it. And when we record the song, it uh, often uh, grows into something different and bigger and becomes the, <laughs> the end product. So it's it's like a creative process from from the beginning until the very moment that we record it. We don't really know <laughs> what it's gonna sound like until it's done. Until it's done, yes. <laughs> And uh, you have a new single out. We we just played it, uh, Pluton yeah. Alpha. Can you say something about the new single and is it a start for a new album, perhaps? Uh, uh, I, I, I hope it is start of a new album. It's not that we have an album uh, done, uh, but it's a way for us to show that we're not gone and forgotten. we <laughs> want to put up something there for all of you, to, so to so keep us busy. we are. <laughs> we are we are working. Uh, we are actually right now in a kind of creative process when we uh, start m- making new songs. So hopefully, uh, sooner or later, there will be a, a, a new album out. And maybe Pluton Alpha will be on the record, or maybe it just will be a single. I don't know. Let's find out. A famous yeah. man just. Um, uh, you, you toured on festivals, but will there be yeah. uh, just a like a tour with with with the band, like club tour? Uh, uh, we don't have any tour plan right now, but you never know. Maybe we we we haven't done a lot of tours. Uh, we like to play separate gigs uh, and festivals. Uh, right now, we are um, in the process of booking 2026, and I I know it it will be shows, but it's nothing that is completely done yet. Mm. But I don't think it's gonna be a tour, but it's gonna be festivals. Festivals. Then we'll see you on the festivals. Yeah. well, so far for the questions. Uh, I uh, thank you very much for this interview. Yeah thank you very much. Thank you very much. It was an honor to me to to yeah interview you, and you said yes, and it was yeah awesome. Yes. Do you have a request song, perhaps? Uh, I talked to the guys in the band, and if we get the chance to, to request a song, we're gonna go classic, and we're gonna go with something that will always be good. So it's yes, third with uh, Bursum. Of course. Let's listen to that one. Thank you very yeah. much. And here is Burton with Jesus. Yeah. Thought. met Jezus Todd hoorde je. En dat was een verzoekje van Frederik en eigenlijk de hele Alpha Hanna Band. Waar we net een interview mee hadden. Mocht je het hebben gemist. Het is over een week of over twee weken. Ja, het kan vrij snel staan uh, op weet eh, het internet. Hè, want hij is nu al redelijk up-to-date ook, eh, de website. Hè. Je kunt nu ook zelfs het interview wat ik had vorige week... met de heren van Rising Rebellion kun je nu al terugluisteren. Dus hmm. ze zijn aardig up-to-date momenteel. And Wie weet. If you didn't understand this, uh, if you missed the interview, you can always uh, hear it back on uh, the, the website. ZFM. Ja, uh, uitzending gemist. Ja, .nl. uitzending gemist. Ja, ik weet ook niet de exacte uh, web uh, Send a message to our... Uh, ja, yeah, privately. En dan... yeah, to the Play It Loud or the Instagram Play It Loud underground underscore underscore ZFM. Of play it loud at ZFM Zandvoort on Facebook. You can do your request there. You can also. Uh, yes. Don't send dick pics. We had them already. Oh yeah. Uh, <laughs> no, no, no, no. <laughs> Uh, Please no.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 Halloween, In Flames, Lamb of God, Godsmack, Testament, Overkill, Death Angel, Destruction, 200 Stab Wounds en Earn. Dat zijn de eerste namen dus voor Dynamo Metal Fest 2026. En dat is niet verkeerd. En er worden nog een stuk of 20 bands aan toegevoegd. volgend jaar vindt het festival plaats van 14 tot en met 16 augustus... wederom op de ijsbaan van het Eindhovense IJsportcentrum. Early Bird kaarten kosten 159 euro, een VIP-ticket 219 euro. En wie tijdens het festival 17 jaar of jonger is... kan een speciale ticket halen voor 99 euro. Alle informatie vind je op www.dynamo-metalfest.nl. En nog meer goed nieuws, want Ice Cream komt namelijk weer bij elkaar. De eerste show zal eind januari zijn op de 70.000 Tons of Metal Cruise. Maar de band geeft zichzelf eh, aan dat het begin van een nieuw hoofdstuk is. Dus we verwachten binnenkort nog wel meer nieuws. Ice Cream besloot in 2020 om na ruim 20 jaar te stoppen. Waarna frontvrouw Marloes Voskuil en gitarist Jeroen Wegelaar samen doorgingen in Hellefron. Daar stapten ze eerder dit jaar ook uit. En ook drummer Ivo Maarhuis heeft vanaf het einde van het jaar weer meer tijd. Na Ice Cream ging hij naar namelijk eh, naar For I Am King. Maar die band speelt in november zijn laatste shows. Eerder dit jaar vertrok gitarist eh, vertrok gitarist Brand Hints met enige ruzie bij Mastodon. En nu komt het tragische nieuws dat hij afgelopen nacht, dus de 20ste van augustus, is overleden. Hij reed op zijn Harley Davidson in Atlanta, waar hij geschept werd door een afslaande BMW die hem geen voorrang gaf. Hints is ter plekke overleden aan zijn verwondingen, zo meldt Atlanta News First. Brent Hints is slechts 51 jaar oud geworden. En dit najaar komt 1914 met een nieuw album. Op 14 eh, november brengt de Oekraïense band de nieuwe plaats Viribus Unitis uit. Dus Zoals altijd behandeld ook de nieuwe plaat over gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog. Als eerste single is er nu alvast 1916, The Tirol Offensive. En die ga je horen tijdens Brand New volgende maand. In oktober komt Testament met een nieuwe plaat. Zo heeft de band laten weten. Het 14e album van deze Amerikaanse trashers heet Parabellum... en is het eerste met nieuwe drummer Chris Dovas. De plaat verschijnt op 10 oktober en bevat in tegenstelling tot eerdere geruchten geen duet met Floor Jansen. Wel is er een, alvast de eerste single, Infanticide AI. Twee dagen na de release staat Testament samen met Obituary, Destruction en Nervosa in de Tricks te Antwerpen. En de band sluiten de Europese tournee af op 26 oktober in Tivoli, Vredenburg de Utrecht. Tevens is Testament nu ook al bevestigd voor Dynamo Metafestus. dus. Edward Rekers heeft zeer verdrietig nieuws. Beide van progressieve rock acts bekende eh, Kayak en Aerial de zanger daarvan is uitgezaaide longkanker geconstateerd. Genezing is helaas niet mogelijk, alleen nog levensverlengende behandelingen. Met grote tegenzin trekt de 68-jarige eh, muzikant zich terug uit het openbare leven. Muziek maken is wat hij het liefst doet, maar Rekers is momenteel in afwachting van het behandelplan dat de artsen opstellen. In september verwacht de vocalist meer duidelijkheid te hebben. We wensen Edward Rekers en zijn familie, vrienden en fans veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. En eh, Raven ziet zich helaas ook gedwongen om de geplande Europese tournee uit te stellen. De New Wave of British Heavy Metal formatie stond onder meer geboekt voor shows in de Nieuwe Noord, Heerlen en Held de Diest op vrijdag 5 en zondag 7 september respectievelijk. Tussendoor zou Raven een headline optreden geven op de tweede dag van het Heavy Metal Maniacs Festival op zaterdag 6 september in de P60 in Al Amstelveen. De trieste reden voor de afzeggingen zijn de gezondheidsproblemen van zanger en bassist John Gallagher. De 66-jarige Engelsman werd op 12 augustus in het ziekenhuis opgenomen met ernstige hoofdpijnklachten. Na onderzoek bleek sprake van een bloeduitstorting in de hersenen. Op 13 augustus is een eerste operatie uitgevoerd... en op 19 augustus een tweede, zwaardere ingreep. Het gaat inmiddels goed met John, maar het herstel gaat tijd vergen. Voorlopig mag hij bovendien niet met het vliegtuig reizen. Raven heeft in de lange loopbaan van de band... naar eigen zeggen nog maar zelden concert afgezegd... maar nu heeft het drietal geen andere keus. En bij Play It Loud wensen wij natuurlijk ook John Gallagher vanzelfsprekend een verspoedig herstel toe... en hopen we hem snel weer terug te zien op het podium. De organisatie van het Heavy Metal Maniacs Festival werkt ondertussen hard aan het vinden van een geschikte vervanger voor hoofdact Raven. En tot slot, uh, toetseniste zangeres Zoe Marie Fedorov heeft Cradle of Filth verlaten. De band is momenteel op tour in Zuid-Amerika. Maar Fedorov laat weten dat ze om persoonlijke redenen de tour niet kan afmaken... en per direct de band verlaat. Tevens schrijft ze dat zij en haar man, gitarist Marek Ashok Smerda toch al van plan waren om later dit jaar de band te verlaten... maar dat enkele gebeurtenissen dat proces voor haar nu wat hebben versneld. De exacte reden wordt niet gegeven. Het lijkt er in ieder geval op dat Ashok nog even aanblijft als gitarist bij de Britse band. Verderop wordt voorlopig vervangen door Kelsey Pieter... die eerder dit jaar ook al inviel bij de band. Cradle of Filth staat op 6 en 7 december in respectievelijk Hedon te Zwolle... en Trix te Antwerpen zonder Verderop. Maar misschien is het ook de laatste kans om Ashok bij de band aan het werk te zien. En dat was het weer voor deze week. Eh, wat nieuws betreft een hele waslijst. Nou, inderdaad. Ja, was een hoop gebeurd dus. Was een lijst. Ja, inderdaad. Nou ja, eh, mooie timing, want eh, we gaan naar het afsluitende nummer. Het afsluitende nummer is van Mugwa uit Polen. Polen. Uit Polen. Uit Polen, jongen. En Mugwa, letterlijk vertaald, mist. Eh, het nummer With Hearts Towards... Uh, ja, zo heet elk nummer, maar dit is dan nummer 6. Oké. Nou, helemaal spannend. Dus eh, we, gaan eruit zo direct. Eh, wat eh, kunnen we in het tweede uur nog verwachten? Uh, Sabbat, nu ah. wel met cd. Ja. De cd heb ik erin gedaan. Ik heb het drie keer gecontroleerd. Hij is mee. Dus, en wat hebben we nog meer? We hebben nog Taken, Wolfcross, Massacre. Nog een paar van Stone Age, Nocturnal Breed, Necrophobic.